7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Novak Djokovic heeft Wimbledon gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Berrettini in vier sets. 6-7, 6-4, 6-4 en 6-3. Het is de zesde keer dat de Serviër Wimbledon wint... en zijn twintigste Grand Slam-titel. Daarmee evenaart hij het record van Rafael Nadal en Roger Federer... die ieder ook 20 Grand Slam-toernooien hebben gewonnen. Djokovic won eerder dit jaar ook al de Australian Open en Roland Garros. Dat betekent dat hij kans maakt op een Golden Grand Slam. Daarvoor moet hij ook de US Open winnen en een gouden medaille op de Olympische Spelen. De grote brand in een kipverwerkingsfabriek in Bodegraven is onder controle. Het lijkt erop dat een deel van het pand is gered. De brand veroorzaakte veel rookoverlast... waardoor op de nabijgelegen A12 de maximumsnelheid tijdelijk werd verlaagd. Bij de brand in Bodegraven raakte niemand gewond. De Belgische minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil nog niets zeggen over ruimere openingstijden voor de horeca en heropening van het nachtleven in België. Hij zegt in een interview dat hij geen loze beloftes wil doen en absoluut geen zin heeft om in het Nederlandse jojo-beleid terecht te komen. Van den Broeke wijst erop dat de meeste Belgen nog niet volledig zijn gevaccineerd en dat het daarom nog te vroeg is om alle remmen los te gooien. Hij zegt dat de Nederlandse situatie laat zien dat je geen loze perspectieven moet bieden. De Britse miljardair Richard Branson heeft de ruimte bereikt. Rond half zes kwam het ruimteschip van zijn bedrijf Virgin Galactic tot 80 kilometer hoogte... na te zijn weggeschoten vanaf een vliegtuig. Op beelden was te zien hoe de bemanning door de cabine zweefde. Branson noemde het een van de mooiste momenten van zijn leven. Een klein kwartier later landde het ruimteschip veilig op aarde. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog, maar in het noorden kan nog een bui vallen.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 llama bonita mi casa. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you know you got me hypnotized. So be wise and keep on beating the size of my body. Senorita, feel the conga. Let me see you move like you come from Colombia.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 I'm not giving you up. I won't give you up. I'm getting higher and higher. The skies are falling. Desire, desire, the fire within. Burn brighter and brighter. Your hands on my skin and I. I never felt this way before, my love.